Annette Schut met het NOS Journaal. De ontvoerde Venezolaanse leider Maduro is gisteravond laat aangekomen in New York. Volgens de New York Times wordt hij samen met zijn vrouw naar een gevangenis in Brooklyn gebracht. CNN schrijft dat Maduro volgende week bij een rechtbank in Manhattan terecht staat. President Trump zei op een persconferentie dat hij wordt beschuldigd van drugsterrorisme. Maduro werd gisternacht gevangen genomen tijdens een militaire operatie van de Verenigde Staten in Venezuela. De Zwitserse politie heeft inmiddels acht lichamen geïdentificeerd van de dodelijke brand in de nieuwjaarsnacht. Het gaat om acht jonge mensen met de Zwitserse nationaliteit. De jongste zijn 16 jaar oud, de oudste 24. De lichamen zijn overgedragen aan de nabestaanden. Onderzoekers werken hard aan het identificeren van de overige slachtoffers. De politie zei eerder al dat het lang kan duren, omdat veel slachtoffers ernstig verbrand zijn. Bij de brand in Cramontana kwamen zeker 40 mensen om het leven. Het Zwitserse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de managers van de bar. De Britse en Franse luchtmacht hebben aanvallen uitgevoerd op een ondergronds complex van de Islamitische Staat in Syrië. Volgens het Britse ministerie van Defensie werden daar waarschijnlijk wapens en explosieven opgeslagen. Er zouden geen doden zijn gevallen. De aanval is volgens de Britten uitgevoerd om te voorkomen dat IS weer oplaait. Opnieuw gebeurden er meerdere ongelukken vanwege de gladheid gisteravond. Het ging onder meer mis in Os. Daar belandde een auto ondersteboven in de berm. In Weesp belandde een Tesla in de sloot nadat de auto uit de bocht vloog. Het KNMI heeft voor het hele land tot maandagavond 10 uur code geel afgegeven.